Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een aanval op een kinderziekenhuis in Mariupol zijn gisteren drie doden gevallen. Volgens de gemeente van de Oekraïnse stad was een van de slachtoffers nog maar een kind. Ook zouden er 17 gewonden zijn. Beelden van de ravage gingen gisteren de hele wereld over. Maar Rusland noemt het allemaal nepnieuws, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. De Russen zeggen dat eh, ja, de, de Oekraïense nationalisten, zoals zij, dat noemen... die gebruiken dit soort eh, burgerobjecten, eh, ziekenhuizen, kraamklinieken... als plek om zelf wapens op te stellen. En gebruiken dus in feite de burgerbevolking daar als levend schild. De loco-burgemeester van Mariupol zegt tegen de BBC... dat in zijn stad eerder ook al een coronaziekenhuis en een bloedbank werden geraakt door de op steeds meer plekken in Nederland worden bedden neergezet voor vluchtelingen uit Oekraïne. In een grote hal in Maastricht zijn ze er de hele nacht mee bezig geweest. En daar blijft het waarschijnlijk niet bij, vertelt de burgemeester. Als je ziet wat er nu gebeurt, wat er door het land rijdt aan bussen en wat er aan treinen komt... verwachten wij dat deze 400 niet genoeg zullen zijn. Dus we zijn, hebben alvast meer bedden geregeld. Eh, en we moeten morgen een nieuwe plek zoeken voor het geval dat het hier vol is. Ook in Amsterdam worden snel meer plekken klaargemaakt. Er was tot nu toe plaats voor 300 mensen, maar dat is nu opgehoogd naar 900. In een hotel en op twee schepen zijn extra plekken geregeld. In de binnenstad van Arnhem geldt een noodverordening... vanwege de wedstrijd in de Conference League vanavond tussen Vitesse en AS Roma. De burgemeester is bang dat hooligans van beide ploegen met elkaar op de vuist zullen gaan. Een slagveld is het in elk geval al in het stadion, zegt Roma-coach José Mourinho. Bij ESPN verbaast hij zich over het slechte veld. Ongelofelijk. Ongelofelijk. Ja. <laughs> you know, Netherlands, I come for more than 20 years. And all these beautiful pitches, beautiful stadium. Uh, but the pitch is, is It's very strange. Nou, hij snapt er dus helemaal niets van. Normaal gesproken ligt het veld bij Nederlandse clubs er altijd prima bij, zegt hij. In de Gelredoom is het volgens hem een modderbende. Het weer nog. Het wordt opnieuw een prima lentedag. Er trekken af en toe wel wat dunne wolkjes over, maar er is vooral weer veel zon. Het wordt maximaal 15 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad staat file tussen de afrit Wormer en knopend Zaandam 4 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een ongeluk, twee rijst dicht.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 In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de Entree en in Noord, het Curedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp. Waar ideeën meetellen en elke er mee kan praten. Dat is op een nette manier politiek bedrijven.